Michel Koenen met het NOS-journaal. Tot zeker halverwege augustus moeten we gewoon anderhalve meter afstand blijven houden. Dat staat volgens RTL Nieuws in een advies van het Outbreak Management Team aan het kabinet. De komende dag zou het kabinet er een besluit over nemen. En van vrijwel alle andere coronamaatregelen is bekend dat het kabinet er vanaf volgende week zaterdag vanaf wil. Zo verdwijnt dan de mondkapjesplicht, behalve in bijvoorbeeld het OV. En ook kunnen mensen weer meer naar kantoor. Volgens de OMT kan het allemaal als er maar afstand wordt gehouden. In Nederland is sinds de coronacrisis het aantal faillissementen gedaald. Maar in veel andere EU-landen is het aantal juist gestegen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en Eurostat. Sinds het tweede kwartaal van vorig jaar nam het aantal faillissementen in de EU toe door de coronacrisis. Met name in Spanje en Roemenië steeg het aantal bedrijven dat failliet ging. In België en Frankrijk vielen, net zoals in Nederland, ook minder bedrijven om. Volgens het CBS is het aantal faillissementen in Nederland zo laag door de coronasteun. Niet alle landen verleenden zoveel steun. Een 34-jarige man uit Volendam die verdacht wordt van de moord op zijn vriendin... heeft zichzelf in de gevangenis om het leven gebracht. Dat heeft zijn familie laten weten. Het lichaam van het 28-jarige slachtoffer werd een maand geleden gevonden in haar woning. De verdachte was daar ook. Hij bleek zwaar gewond en werd later in het ziekenhuis aangehouden. En het Nederlandse elftal heeft zich geplaatst voor de achtste finales. In Amsterdam werd Oostenrijk met 2-0 verslagen door doelpunten van Depay en Dumfries. Door de zegen is Oranje groepswinnaar. Volgende week zondag speelt het Nederlandse elftal voor een vol stadion in Budapest tegen de nummers 3 tegen de nummer 3 uit pool D, E of F. Het weer nog, is broeierig warm. Vannacht enkele forse regen- en onweersbuien met veel regen en hagel.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 Run, run, run. Yeah, run, run, run. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Yeah, if I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage bales, Used to be a fag hag, such a dance to tango. Skipped the life and dango, a zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.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 I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart, gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park cause crazy after dark. Keep my hand on my gun, cause they got me on the run. I feel like an outlaw. Broke my last glass jaw. Hear them say, You want some more? Living on a seesaw. Don't push me, cause I'm um, close to the edge.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 You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book niggas, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pick Pocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag, being used and abused to serve like hell. To one day you was found hung dead in a cell. It was plain to see that your life was lost. You was cold and your body swung back and forth far. But now your eyes sing the sad, sad song of how you live so fast and die so young.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 <laughs> Yo, Mel, you see that girl, man? Yeah, man. Yo, that sound like cowboy, man. and Raheem at it. upstairs, cooling out. So what's up for tonight, y'all? Yo, we can go down to FEMA, man. So check out June, man.